Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-show. Een tbs uit Doesburg heeft dit weekend thuis de minderjarige dochter van een vriendin verkracht. Daarna pleegde hij zelfmoord. De man van 46 was in 1999 veroordeeld voor een zedendelict, maar woonde sinds mei weer zelfstandig. Hij werd nog wel behandeld en stond nog onder toezicht van de reclassering. Voordat hij de dochter van zijn vriendin verkrachtte had hij het meisje gedrogeerd. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat hij meer slachtoffers heeft gemaakt. De Nijmeegse studentenorganisatie ASAP wil dat het onderzoek naar hoogleraar Roos Vonk openbaar wordt gemaakt. Vonk werkte samen met de frauderende hoogleraar Stapel, onder andere aan het onderzoek waarin stond dat mensen die aan vlees denken vaker hufterig gedrag vertonen. De Radboud Universiteit liet vorige week weten dat Vonk zich niet schuldig heeft gemaakt aan fraude, maar ze kreeg wel een berisping voor onzorgvuldig handelen. De studentenorganisatie wil nu dat het hele integriteitsonderzoek naar Vonk wordt gepubliceerd. Italië heeft vandaag bij de uitgifte van nieuwe staatsobligaties opnieuw recordhoge rentes moeten betalen. Voor een driejarige lening bedraagt de rente 7,9 procent, bijna 3 procent meer dan voor eenzelfde lening eind oktober werd gevraagd. De tienjarige staatsobligatie kost Italië 7,6 procent rente. De rente in Italië is de laatste maanden enorm opgelopen omdat beleggers er weinig vertrouwen in hebben dat het land de schuld kan terugbetalen. Pakistan boycott volgende week een internationale conferentie in Bonn over de toekomst van Afghanistan. De boycott is een protest tegen de NAVO-aanval van afgelopen zaterdag vanuit Afghanistan, waarbij 24 Pakistaanse militairen om het leven kwamen. De Amerikanen hebben een onderzoek aangekondigd naar de luchtaanval. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Het wordt tussen 7 en 10 graden. Vanavond toenemende bewolking en af en toe regen. Bij veel wind met kans op windstoten. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af en blijft het overwegend droog. Het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.